Jobboot met het NOS Journaal. De politie heeft tegen koffieshops succesvol baan opgemaakt, omdat de eigenaar zich niet aan de nieuwe regels voor de wietpas hield. Sinds vandaag zijn koffieshops in Zuid-Nederland besloten clubs, die alleen geregistreerde Nederlanders mogen toelaten. Tijdens een controle bleek er geen ledenlijst te zijn en waren Belgische klanten aanwezig. De koffieshop heeft met opzet niemand geregistreerd en wiet aan buitenlanders verkocht. De eigenaar van de zaak wil een proefproces uitlokken. Front Nationaal leider Marie Le Pen brengt zondag een blanco stem uit in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Tijdens de 1 e mei-viering van haar partij in Parijs liet weten zowel zittend president Sarkozy als de socialistische kandidaat Hollande niet te steunen. Le Pen haalde in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen niet genoeg stemmen om door te gaan naar de tweede ronde. De steun van de kiezers, die in de eerste ronde op Le Pen stemden, is cruciaal voor Sarkozy om zondag herverkozen te worden. Demissionair minister Lisbeth Spies stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat doet ze naar eigen zeggen met hart en ziel. Ze is na fractievoorzitter van Haarsma Buma de tweede prominente CDA'er die zich kandidaat stelt als lijsttrekker. In totaal zijn er nu vier kandidaten. Spies was eerder Kamerlid en gedeputeerde in Zuid-Holland. Ze was ook waarnemend voorzitter van het CDA. De graafschapvoetballer Purel Frenkel kan morgen niet meedoen tegen Excelsior. Frenkel zit voor 15 dagen in de gevangenis, zo heeft hij tegen zijn club gezegd. De graafschap weet niet waarom de verdediger in de cel zit. De club heeft geprobeerd hem vrij te krijgen, maar dat is niet gelukt. De graafschap speelt morgen de belangrijke wedstrijd tegen Excelsior. Als Excelsior wint, komt de graafschap op de laatste plaats te staan. Met daarna nog één spelronde te gaan, komt degradatie naar de Jupiter, Popular League heel dichtbij. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar ook bewolking. In het noorden nog kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no cuando se inma de dolores, cuando se de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma cuando se inma de dolores, cuando se de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorado. cuando se marea dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila.